Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamervoorzitter Bosma is van plan om gewoon naar de herdenking van het slavernijverleden te gaan. Ruim 150 bekende Nederlanders en meerdere organisaties willen niet dat hij naar Kitty Kotti gaat. Ze vinden dat hij racistische ideeën verspreidt. Maar Bosma zegt zelf dus dat hij gaat. Ik ben gewoon uitgenodigd, punt. Ja, dus ga ik. Dat is gewoon nog steeds mijn, eh, mijn eh, eh, uitgangspunt. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die ergens wordt uitgenodigd eerst de, eh, eh, nog... Eh, wat, moest ook weer moest reflecteren. Dat is, dat is een nieuw... En excuses ook nog, dat is nieuw voor mij. Maar volgens mij staat de uitnodiging nog, dus ik, het staat nog steeds in mijn agenda. Bij de herdenking legt de voorzitter van de Tweede Kamer altijd een krans. Er zijn weer tenten opgezet bij de UvA pro-Palestijnse demonstranten zitten nu bij de locatie in Amsterdam Science Park. Ze willen dat de UvA alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. En tot die tijd vertrekken ze niet, zeggen ze. Eerder hebben 15 rectoren van universiteiten laten weten... dat ze niet van plan zijn om al hun samenwerkingen stop te zetten. En festivalgangers stonden raar te kijken toen ze van Oerol naar huis wilden rijden. Door alle regen van de afgelopen tijd zaten hun auto's helemaal vast in de blubber. Het is net of je op de autocross bent, zeg maar, maar dan met een eh, best wel nieuwere BMW. <laughs> en nu sta ik met schone kleren aan, maar je had me niet moeten zien toen ik net uit de modder kwam. De auto's zitten helemaal zwart van de modder. En ondertussen moesten we nog 2,5 uur rijden naar het zuiden. Ze waren een beetje bang, maar eigenlijk ging het heel snel. Het grasveld wordt maar een paar keer per jaar gebruikt als het echt druk is op de Waddeneilanden. De wethouder sprong op de trekker om de auto's uit de modder te slepen en stond ook nog even Omroep Friesland te woord. We krijgen gewoon van die scherpe buien en eh, ja, daar ontkomen we het gewoon. Dus er zal wat ongebeuren maten, maar het is was keeper nou. Nou ja, uh, eh, door het green en OEF wordt als deels, nou ja, dat, dat moet goed bezongen Ja, dat was dus in Fries. Hij zegt dat ze gaan nadenken hoe ze de blubberbak bij regen een beetje droog kunnen houden. Dan nog het weer. In het westen schijnt de zon en in het oosten is het bewolkt. temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Vanavond ook nog lange tijd zonnig. In de nacht komt er meer bewolking. ZFM, verkeersupdate.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 too late. Wicked dreams and screams filled with hate. You could never say you had no chances that I couldn't wait. Cause I have no doubts about my patience. You're insane. Fancy stuff. kanaal wat weer niet eh, mee wil werken. Want ja, ik heb eh, dan weer zo'n link wat ik wil delen via de socials. En dan eh, werkt het op een, een of andere manier niet. Welkom YouTube-kijkers, want we zitten ook op Jijnbuis. En vanavond hebben we een band in de studio. En we begonnen met een Volendamse band, namelijk Company 23. En wat hebben we in de studio vanavond? Ook een Volendamse band, want dat zijn de leden, vier stuks vanavond van Vast Countenance. Goedenavond, mensen. Goedenavond, ja. Ja, ja, ja. Ehm, ik heb, je, eh, Johan, jou eh, nog even vluchtig gesproken... toen jullie op de beestenmarkt niet als muzikale beesten tekeer gingen... maar, <laughs> ja, maar wel een optreden deden tijdens Kaaspop Edam. Ja. Uh, hadden jullie daar een eh, goed gevoel aan over? Ja, nou, zeker. Dat was echt een heel leuk festival waren toch gewoon wel muzikale beesten? Ja, nee, ik vind het, daarom deed ik ook een beetje een Maar goed, eh, jij, jij komt hem aardig in. Eh, eh, nee, maar, het was superleuk. Ja? mooi, goede, goede, goed publiek. Leuke, leuke sfeer. Mhm. En ja, dat, eh, dat zijn leuke, leuke shows voor, om, voor ons om te doen. Ja, nou zitten we toch ook eh, te kijken voor de mensen die op de radio zitten... of ergens anders via een livestream zitten te volgen. Eh, die zien het niet. Maar Johan, stel eens even voor. wie, wie, want dat zijn voor de jijbuiskijkers in ieder geval. Nou, hier in het, mooie ketelpak is Sandrine Snoep, <laughs> onze zangeres. Ja. Dan hebben we hier Dirk Hoogland, onze gitarist. En eh, Anne Veerman, onze violiste eh, slash eh, zangeres. Aha, dus dat, dat, dat is we het We missen nog twee bandleden. Dus dat is onze drummer, Kees Steur, Kees Jon. Ja. ja. Speelt ook in verschillende Volendamse bandjes. Ja. En uh, Jack uh, Tuip, Kippy, onze gitarist. Ja. Ah ja Ze hebben ook bijnamen, net als wij hier in dit... Ah, net als wij hier, hier waar wij dit programma maken, namelijk in Zandvoort. Oh ja, okay. ik heet Koper. Oh, dat ja, dan zitten er hier ook uh, tig. Nee, dat is de achternaam. Ja, oké. En dan, dan de bijnamen. Ik heb er drie. Dus, eh, dus ja, het schiet op. Maar eh, over dit dorp gesproken. Eh, ik ken iemand met jouw naam. Johan Molenaar. Ja. Dat is ook een Zandvoort, ja. Johan Molenaar. Er is ook nog eentje in Volendam. Dus ja, ja, ja, meerdere. Dus, <laughs> maar de, de Molenaars schijnen nogal erg uitgewapperd te zijn in, in Noord-Holland. Dus, dus in dat opzicht vind ik dat altijd weer grappig. Ja. Ehm, even over jullie bandgeschiedenis. Want, ja. Eh, ja want jullie 25, eh, dat zegt al eh, iets over hoe lang jullie bezig zijn. Klopt. Ja. is het 25e jaar al. <laughs> ja. ja. hoe is die band ontstaan? ja, dat was in 1999. Wij hadden een, een, of hebben ook nog steeds, spelen we ook nog steeds mee, de, hadden eigenlijk een coverband Sister Ray. Hm? En een aantal mensen van die band wilde graag ook eigen muziek maken. Dus dat waren Jack, dat waren ik. Mhm. Eh, destijds Nico, Stijn. Ehm, nou, en Cor kwam er toen ook, kwam, kwam, kwam bij op drums. Samen met Mario Reurs hebben we toen eigenlijk de Fast Countenance eh, opgericht. Dat was onze eerste frontman. Ja, dat is een lokale eh, zanger. Ja. Ken je denk niet meer. Nee. Dat, nee, nou, goed. Dat, het is nog voor mijn tijd. Ik ben een beetje ergens rond 2012, 13 een beetje ingestapt Dan, eh, was hij al met andere dingen bezig. Dus, <laughs> eh. ja, dat al gerust. Nee, dus, eh, En hij was eigenlijk de, de, ja, de songwriter en de zanger. Hm. En op een gegeven moment stopte hij ermee. op het moment dat we eigenlijk een, een album zouden gaan maken. Hm. En ik had een paar liedjes gemaakt. En eh, nou ja, toen zijn we toch verder gegaan. En ben ik langzaam in die rol als, als zanger gegroeid. Ja. Hebben, eh, nou ja, eh, ben ik wat meer liedjes gaan schrijven. En zo op een gegeven moment hebben we toen een eerste demo gemaakt in 2004. Ehm, en daarna ons eerste album in 2006, As You Please. Ja. ja. Ehm, want als je op een gegeven moment met een band begint met tribute of iets wat erop lijkt, covers en, eh, en dat soort zaken. Je gaat dan op een gegeven moment zelf schrijven. Gaat het je dan makkelijk af? Of viel dat toch nog enigszins een beetje tegen? Eh, ja, dat, dat, weet je, in het begin is dat... Eh, dan ben je daar heel onzeker over natuurlijk. En nog steeds hoor, vind ik dat ja, gooi het eh, wel eens ergens op van... Eh, kijk er eens naar, eh, wat vind je ervan? Of, ja, dat... de band laat ik het horen. Oh, op een gegeven moment, als ik denk van... nou, dit, dit, is misschien wel leuk om op te nemen... dan, dan zet ik het... We hebben een... een hoe heet het ook alweer? Ik kom even niet bij de naam op. Dropbox. Dropbox, ja. Ja, dat zijn, we hebben een Dropbox, <laughs> daar sla ik heel veel demo's hebben we op geslagen. En nou ja, soms als ik dan wel eens denk, nou dit is misschien wel leuk, dan zet ik hem gewoon in de, in, in de band app. Ja, maken altijd ehm, samen hoor. Wat zeg je? De liedjes maken we altijd samen. Altijd, ja. Eh, maar eh, ja, eh, ontstaat dat gewoon ook zo gezamenlijk? Als je dan ergens zit te repeteren van... Mm, dit is een leuk deuntje, kunnen we er hier wat mee? Ja, je gaat thuis kijken en nou, het is organisch. Organisch, ja. <laughs> ja. nou ben jij de violiste van, van het gezelschap? Ja, ze zeggen het. Ja, ze zeggen het. Ehm, waarom de viool? ja. Dat weet ik echt niet meer. Nee, weet je dat niet meer? Nee, maar je hebt op een gegeven moment... ja, met dat instrument... interessant. Ik, eh, ja, weet ja? je, in Volendam is allemaal gitaar spelen. En eh, toen was in die tijd ook echt keyboard en zo. En mhm. eh, mijn ouders die zeiden, nou, je gaat op kerkkoor. Uh, alsjeblieft, veel plezier. En nou ja, toen was het een beetje van, nou ja, je kan ook op algemene muziekles. En toen was het van, nou ja, dat, dat lijkt me leuk. En ik heb dat nog niet echt vaak gezien dat mensen dat doen. Dus zo. Ja, ja en die viool, die geeft toch toch wel een bepaalde ja, eh, een, een, hoe noemen we een wending in, jullie, jullie songs eh, in, dat, in dat opzicht. Ja, dat geeft wel een bepaalde sfeer, een bepaalde ja, sfeer, kleur, bedoel aan, ik. Eh, aan, veel nummers. Ja. Absoluut. Ja, want wat, wat maken jullie eigenlijk even voor, voor de mensen die dat nou niet weten? <laughs> Want ja, het, is een containerbegrip. Alt, wat is nou? Pop, het is een beetje melodieus, 60s, 70s geïnspireerde folkrock. Ja. folkrock. Folk ja. het is niet alternatief nou, ik vind het eh, toch nog wel een beetje in, eh, in die richting toch wel een beetje gaan hoor. Maar, weet eh, je, wat, ik vind het zo... het is geen indie. Als de Beatles niet hadden geleefd, waren ze ook alternatief. <laughs> ja, dus, ja oké. Ja, maar... maar alternatief. Maar, nou hadden we vorige week hadden we Lucie Fabienne. Die gaat komende vrijdag... Nee, zaterdag, kleine correctie. Zaterdag in de Piers eh, de release doen van haar eh, eerste werk in, eh, in dat opzicht. Vorige week was ze hier. Ja, ehm, ja Volendam is nogal erg muzikaal. Maar jullie vertegenwoordigen toch het andere geluid van Volendam. En ja, bij ons vielen de puzzelstukjes in één keer zo voor elkaar... dat, dat we nu in deze maand juni elke week nu een Volendammer hier in, ja. <laughs> en Volendamse muzikant hebben. Want dit is de eerste band en over twee weken volgt de tweede band. Maar ja, hoe zit dat? Zit er, hoe, hoe, komt dat? Ja. Anne die zegt net van ja, eh, je wordt ergens op, uh, eh, gestuurd. Ga maar even voor je algemene vorming dan ergens naartoe eh, om, om muzikaliteit te krijgen. Zit, zit dat een beetje? zit dat in jullie water het, is ergens? gewoon in het cultuur. Het is, ja? het is wel gewoon een ding. Hè? Gewoon in het gezinsleven. En, en muziek hm. is wel belangrijk. En je ziet het natuurlijk ook wel veel om je heen. Hè? Dus, er zijn een aantal succesverhaal in Volendam. Ja, ja ik, ik weet niet. Ik vind vroeger ook gewoon magica <laughs> spelen en, een beetje beginnen omdat ik het leuk vond. Ja. Ik vond muziek leuk. En, eh, ja, nou want er, is, er is nog wat. Eh, ja, nee, wat, ja, laat, eh, ja, muziek is gewoon heel erg... Ietsje dichter bij de microfoon, want anders dan horen we je niet. <laughs> nou ja, <laughs> bijna iedereen houdt van muziek. Dus dan, en in zo'n mate dat je op een gegeven moment dan toch gaat kijken van... goh, wat kan ik zelf nou ook spelen, weet je? ja. Hoe? Ja. Dus ja, veel gitaarles, piano, Zangers. Dan even naar je buurman, eh, naar eh, Dirk. Want die, die, is nog niet echt aan het woord geweest. Eh, jij bent de gitarist van, van het gezelschap. Yes. Ja, hoe lang zit jij bij de band? niet zo erg lang. Net zoals ja. Sandrine eigenlijk. ook weer een beetje iets dichter bij die mag microfoon iets naar je toe halen. Ja. Ik, denk, ik denk inmiddels een jaar of twee. ongeveer net zo, net zo lang als Sandrine erbij zit. Ja. Dus, dus, eh, dus je bent er eigenlijk eh, pas later bijgekomen. Ja. ja. Hoe, is, hoe is het eh, met, met deze mensen te werken in, in dat opzicht? Ja, op zich heel erg relaxed. Ja? ja er staat eigenlijk nergens druk achter. je mag je eigen ding doen. Dus veel creatieve vrijheid wat dat betreft. Dus, ja, en, en een optreden afgelopen, wat is het, twee weken terug in, toen eh, zat ik in China, dus ik heb... Jij niet? Nee, nou, dat heb ik niet gezien. Dat eh, eh, was, er, was, was een invaller. Dat was we Pascal al Voren, ah. onze oude gitarist. Oké, oké. Ja, ja, ja. ja. Ehm, nou ja, we hoeveel nummers gaan jullie vanavond spelen? We gaan alle nummers doen van de nieuwe EP. Dus Zo. dat zijn er vijf. Vijf stuks. Nou, dat, dat wordt mooi. Dan doen we dat in, in één blok van twee en in één blok van drie. Dus dat, dat gaan we dan doen. En er zit dan ongeveer een uur tussen, tussen het eerste blok en het tweede blok. Oh ja. En tussen de nummers door klappen wij altijd. Dus oh. dan weet je dat ook weer. Dus dan heb je okay. altijd even... leuk. Ja, want eh, dan is het ook een beetje eh, slim. Want dan kan je even je instrument even een beetje stemmen. En dan praat ik ervan naartoe. Dus dat komt allemaal wel goed. Ehm, dan ga ik eh, straks wat horen wat jullie gaan spelen. Maar eerst gaan we nog even wat muziek laten horen. En zij was hier een paar weken terug in de studio. 23 mei om wel te zijn. En we gaan haar aan het eind van het jaar waarschijnlijk tegenkomen als zij nieuw materiaal uitbrengt. En dat is Verliende Spiegel met No Moon. stay in. No one's gonna stop our train as we roll to the station. But it kinked up all the cables, tore up all the ties. I drive seal all day, but still be denied. said they knew which way to go, but they were way too slow. Fuck me that just can't be true. If that's what you think about it, they'll fuck you too. Ooh, fuck me. The Eastern peril raged like an ancient fire, the biggest panic to the highest dire. I must admit, I bought my papers then. They boarded up the shops and shored up all their lines. They brought us low, on us of our demise. They're just waiting for us to fold. You better do as you're told. Fuck me. That just can't be true. that's what you think about it, they'll fuck you too. Ooh, fuck me. Where's the emperor's clothes that they were wearing then? Can they still stomach their own government? We force it down with nothing. For We're still to tell us don't complain you with your silver spoon. But we stand to lose more than every single one of you. Instead of taking and working man's bread, you better kill him dead. Fuck me. That just can't be true. If that's what you think about it, they'll fuck you too me on a long great train we ride. try to get you slowly with a thousand cuts. one fell swoop, they won't have the guts. This bit of dignity we keep, we won't be a she. Fuck me. That just can't be true. If that's what you think about it, they'll fuck you too. that just can't be true. If that's what you think about it, they'll fuck you too. Ooh, fuck me. Ooh, fuck me. Ooh, fuck me. Barnyard Die heet de band. En ze spelen onvervalste bluegrass. Nou, dat, dat gaat Fast Countenance zeker niet doen, bluegrass. Uh, ja, maar ze kunnen bijna alles, denk ik, eh, wat, ze, wat ze laten horen. <coughs> we gaan eh, aftrappen vanavond. En dat doen we met Daydream. I tried hard to resist your effect on me. I tried hard to pretend that you don't seem to move me. But all effort seems so pointless, I'm in your full command. like savages in the wild. I want to hunt you down and make you my prize. In tribes or cities, it's all the same. Another trophy in a reckless hunting. But I can get a clear shot. Just let me watching the world in a haze of sedation. Do I falter? Am I falling on the wayside? But I start and finish every day with visions of you. like a wildling chasing a beast. I want to make the effort before the feast. In tribes or cities, it's all the same. Another trophy in a reckless hunting. But you seem to hide away. You're running off to your cave. Or is it just a daydream? Want you to plead guilty. Guilty of a crime committed to me. Need you to plead guilty. Cause every day you're hacking my brain. savages in the wild. I want to hunt you down and make you my prize. In tribes or cities, it's all the same. Another trophy in a reckless hunting. But I can get a clear shot. Just let me untie the knot. I sense you're really nearby. Or is it just a daydream passing by? Ja, het is eh, ook zeker een eh, nummer waarbij je even lekker kan dagdromen. Want dat eh, is toch wel een beetje de strekking van het hele verhaal. Daydream, zijn de cameramensen weer klaar. Want eh, ja, dus, <laughs> ik krijg een duimpje van, eh, van Albert. En ik krijg er ook eentje van Thomas. Nou, dan eh, moet het wel goed zijn, denk ik. Hoewel, er moet nog even ergens <laughs> iets omgewisseld worden. Het is net vier banden ergens in een, een of andere wedstrijd met dure Dinky Toys. Hè? Zoiets. en, soms gaat het heel langzaam met zo'n pitstop. Maar in dit geval ging het eh, redelijk snel. Oké, eh, we zijn er klaar voor wat eh, betreft het tweede nummer. En die heb ik vorige week laten horen. Maar hij gaat er vanavond iets anders uit zien. En eigenlijk beter, je zal hem iets anders horen.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 Do you have the courtesy to look at things from my side? I think it is a felony to be so convinced that you're right. Can you please try to explain? Disaster is nowhere in sight. Eyes are getting heavy, senses getting down. Things it's gonna be a fight because we're closer every day. when I grab it. Be for us a brand new day, and we are nearer every day. Every day. And we will break what's in our way. In our way. And though it all turns into black someday, when I grab it. de kop is eraf. Straks in het uh, volgende uur eh, volgen er dus nog drie. En dan is ook gelijk meteen de hele EP gespeeld. Ja, dat, eh, zo werkt dat dan. Ehm, met wie we bezig zijn om hier, hier naartoe te krijgen... dat is deze dame. Ik vind het trouwens wel heel erg leuk dat we het werk laten horen. Er zit ook volgens mij hier en daar wat, wat elementen in... die we wel eens eerder gehoord hebben van een muzikale gast. Namelijk Losse Jos... Het is een beetje de Simon Kermichelt eh, in de muziek, vind ik het dan altijd. Maar eh, we hebben ook een vrouwelijke equivalent. En zij heet Jules Willems. nummer heet Gereserveerd. Eh, zegt zelf dat ze een beetje Americana alternatief zijn. Maar ik eh, vind toch ook wel dat ze een beetje punkrock eh, laten horen in dat opzicht. het nummer dat heet Decent is het tweede nummer van het album Ghost Head van Gorage. Dat is een, ja, band uit Noord-Brabant en ze gaan vrijdag 15 juni, dus morgen dus, gaan ze optreden in... Nee, ik zeg het verkeerd. Zaterdag. Ik haal weer die 15e weer door elkaar. En het is op zaterdag, eh, mensen, op 15 juni... in Little Devil in Tilburg. Daar eh, gaan ze hun albumrelease show laten horen. En dat eh, album dat heet dus Ghost Head. Ehm, ja, want Dirk die zat even mee te luisteren. En die zegt, dit klinkt een beetje metal. Wel, het is geen metal. Maar jij, hebt, jij hebt een metal verleden. dat, dat klopt, ja. ja. hoe heette de band? Baxter 09. Ja, dat is, eh, ik kan de naam een beetje uitleggen. Dat is zeg maar de, de zak met vloeistof die uh, aan je hangt als je in het ziekenhuis zit. Waar oh. Meestal is dat een soort van zoutwater. Ja. En dat is van het merk Baxter's en is het dan 0,9%. Baxter 0,9. Ja. ja. Eh, wat ik dan meteen als een slechte woordgrap ga gebruiken. Dat hebben dus de mensen nodig als ze dus een optreden van Baxter 09 hebben meegemaakt, denk Zeker. ik. Zeker. Ja. ja. Ja, zoiets? <laughs> <laughs> waren jullie eh, snoeihard of niet? We waren snoeihard. Ja. ja het was echt uh, allerlei, eh, keiharde metalcore. Dus heel technisch allemaal. Harde muziek. breakdowns. mensen die in de morspit gingen bij optredens. Alle twee die we hebben gedaan in totaal. Ja. Meer waren het. <laughs> Nee. <laughs> Maar dan ga je solliciteren bij Fast Countenance. En wat, wat, wat zegt Johan bijvoorbeeld dan? wat heb je in het verleden gedaan dan? Nee, Johan heeft mij gevraagd of ik mij... Oh, hij uh, heeft gewoon eh, gevraagd. <laughs> ja, maar, wat, eh, maar wat, eh, wat kunnen metal nou. bandleden nou wat, wat anderen dus niet kunnen? En, alles. ja? <laughs> wij, kunnen het wij kunnen waarschijnlijk allemaal geen metal spelen, maar nee, maar, wel... Ja. Maar ik neem aan dat hij, dat, ja, maar dat hij iets meeneemt... Waar, waar, jullie misschien dan iets bruikbaars aan hebben of wat dan ook. Nou, Dirk speelde ook met ons met, in, in de, met de Cohen-band. Eh, ja. Eh, dus eh, al vanaf 2017. Mhm. Ja, en daar was hij gewoon, speelde hij van alles en nog wat. Spaanse gitaar, mandoline, noem maar op. Dus ja, ja hij, hij kan heel veel. geweldig goede gitarist. Dus ja. Ehm, dus ja, we waren heel blij dat hij, dat hij ons, eh, met ons plaat wilde maken. Ja, die, je begint erover, hè? Leonard Cohen. Wat, eh, wat is bijzonder aan Leonard Cohen? Ja, wat niet, hè? Ja, wat niet. Eh, die had nu van de week had je weer nog die docu op tv ja? over Hallelujah. Die kan je nog terugkijken. Ah. Hallelujah, a song. Over, ja, zijn hele verhaal is natuurlijk super bijzonder. Ja. Hoe, hij, ja, hoe die hele carrière is verlopen. En zijn muziek, ja, dat, dat, dat, dat, dat blijft magisch. Ja. Die, teksten en... Ja. Dat, dat, dat blijft boeien. Ja, je hebt dus duidelijk iets met, eh, met Leonard eh, Cohen. Ja, ja. Ehm, nou, is, eh, nou weet ik dat, dat er ergens iemand in de landen genaamd Ganna van het Riet... die heeft op een gegeven moment een EP uitgebracht. En die had het over de vrouwen van Cohen. Want het waren allemaal bijna eigen... Ja, op één na geloof ik, allemaal eigen nummers. Het zijn ja. er geloof ik een stuk of drie die ze gemaakt heeft. En daar hoor je dat sfeertje er ook in eh, terug. In dat opzicht. Maar ik stond zal het recht even wel even erbij eh, pakken in dat, dat opzicht. Ehm, was dat eh, iets wat, wat jullie gewoon leuk leek om te doen? gewoon nummers van Cohen te spelen? Want jullie hadden op een gegeven moment er ook een tournee aan vast. Ja, dat nou was de, bedoeling om het één keer in de PX te doen. Hè. Dat was mhm. eigenlijk een verzoek vanuit, vanuit Bianca Vos. Ja. Van, eh, nou ja, willen jullie uh, de begeleidingsband zijn van een, een, een eh, Leonard Cohen tribute mhm. avond. Ja. Hij was toen net overleden. Ja. Nou, dat wilden wij natuurlijk heel graag. Ja. En ja, ja, goed, dat werd toen heel goed ontvangen. En dus er kwam nog een show. En nou, vervolgens gingen we in de P3. En vervolgens hadden we zoiets, nou laten we kijken of we een aantal theaters ook kunnen doen. En dat, is ook gebeurd, hè, geloof ik. Ja. ja. Ehm, was dat, zijn jullie alleen in Noord-Holland gebleven? Of? zijn die ook nee, ook, verder, eh, eh, geweest? Fries, Steenwijk, is dat Drenthe? Nee, is Friesland. Steenwijk is Friesland. Friesland, ja. Friesland, ja. Eh, Rijswijk, die kant op. Nou wel. Overijssel zelfs. <laughs> Mijn topografische kennis. heb. volgens mij. Nee, Wolvenga is Friesland. Ja, ja goed. Nee, dus we dwalen. maar... die kant op, ja. ja. Ehm, maar dat is dan... Eh, het, eh, had het ook een aanleiding? Want het was ook iets met... Eh, met ja, hij was toen overleden In, in 2006. Ja. Dus ehm, ja, toen kwam eigenlijk de, de, de, de, de vraag van... Zullen we, moeten we een tributeavond ter ere van Leonard Cohen opzetten? Dat was ja. 2016. 2016, ja. 2016, Het jaar dat de muziek overleed. Ja. ja. ja, dat was een ramp, muzikaal rampjaar, wordt er wel eens gezegd in dat opzicht. Eh, maar eh, ja, het, eh, ja, het bloed, bloed, blijft toch niet kruipen waar het gaan kan. In dat opzicht. Want jullie zijn dit jaar weer teruggekomen met eigen materiaal. Eigenlijk ja. Toen, dus- toen we eigenlijk ja, stopten met het Cohen-project. Toen hebben we weer eigen, eigen muziek opgepakt. Ja. ja. Ehm, hoe, hoe, is dat dan? Als je op een gegeven moment dat tribute-verhaal verlaat... en dan weer gewoon het eigen materiaal weer gaat doen? Ja, dat ging eigenlijk vrij Natuurlijk bij ons. Wij deden dat natuurlijk daarvoor ook de hele tijd. Mhm. Dus we, hebben al, we hadden al eh, drie albums gemaakt. Dus, ehm, en we hadden die demo's hadden we ook al wel... Nou, een aantal hadden we al wel liggen. Hè? Dus, eh, dus ja, het was een kwestie van... Oké, we pakken het op. En een aantal mensen zijn toen gestopt. Ja. En toen hebben Dirk en, en Sandrine gevraagd om, eh, om erbij te komen. Ja. En Kees op drums. Dus wel wat wisselingen geweest toen. Ja. En eh, nou ja, goed, nu hebben we samen die EP gemaakt en daar zijn we super blij mee. Ja, komt er nog meer aan? Eh, zijn jullie nou, nog niet wel... op korte termijn. Nee. Dus dat, eh, we zijn blij dat we nu even dit af hebben. <laughs> ja, ja, ja. En, maar nou ja, goed. weet je, wij gaan op, op, wij gaan op een gegeven moment weer nieuwe muziek maken. Dat weet ik zeker. Ja, ja. dat, dat moet... Maar wanneer, weet ik niet. Nee. Oké, maar, maar het zit er wel in. nieuwe muziek. Ehm, Vorige week hebben we al een akoestische versie hier eh, laten horen van Lucie Fabienne. Die moeten jullie ook wel ergens eh, kennen. Want, ja, die eh, speelt ook in de PX, toch? Ja, ja dat is komende zaterdag. Ook op 15 juni. Zaterdag gaat zij een, een, flink deel van het album, wat, of EP geloof ik, wat eraan zit te komen. De debuut. En daar heeft ze ook al een single vooruit gestuurd. En toen zei ze vorige week... Ja, wat eh, ik hier gespeeld heb, dat is akoestisch. Maar de single, die, eh, die klinkt toch eh, duidelijk anders. Dus zullen we hem wel even laten horen. Hier is Lucie Fabienne met Imposter. Look, fall back, but that must be a mistake. my melody sounds the same as all the ones I've heard on the radio today. Oh, shut up, mother, you love anything I do. Oh, and join me in this game that I always play. I will tell you praise ground, stopping because we're going down. in my head. Whatever I do, it's always dead. Is a voice that whispers in my head. Gotta hand it to you, you're a good actress. stupid sacrifice, sacrifice. But two wrongs don't make a right, make a right. Now your ghost just keeps me up at night, up at night. It's been weeks, but I'm so terrified. Forbidden fruit, we were in paradise. My greatest muse, not just a parasite. Flowers that bloom in a wildfire. But I still took a bite. Thought that I was in adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine, guillotine Can't stop choking on your nicotine Forbidden fruit, we were in paradise My greatest muse, not just a parasite Eh, in de single die je net hebt eh, gehoord eh, met Lucie, Fabienne en Imposter. staat ook een imposter naast me, maar goed, dat is weer iets, heel anders. En daarachter hoorde je Wendy Moore. er zitten toch behoorlijk veel overeenkomsten, stijlovereenkomsten... wat betreft de ene single van Lucie, Fabienne en Wendy Moore met Hell on Earth... Uh, bovendien ook Wendy Moore is te horen in een programma wat een beetje een evenknie is van wat wij hier doen. Namelijk in het eh, programma van Podium 107 bij RPL Woerden van Maarten Verduin. Dat komt, eh, zaterdag komt uh, Wendy daarin voor. Dat is wat de reden waarom ik dat eventjes vertel. we gaan zo'n beetje op naar, wat is het, 9 uur. Want soms ben ik ook wel eens een beetje de tijd wat, wat dat gaat kwijt. Eh, afgelopen week eh, was er een... Eh, nou ja, dat is eigenlijk vorige week geweest. Toen waren er twee optredens in Sinetol in Amsterdam. Want dat was ook best wel een, een grappig verhaal. Gunball, die presenteerde zich. dat zijn toch wel redelijk door de wol geverfde leden... die hun muzikale sporen al hebben achtergelaten. Maar in de support, daar zat ook een band... die had ik al eens eerder gezien tijdens de Pop College Tour. Want daar zaten ze ook in. En de band eh, is een Amsterdamse band. En ze zijn eigenlijk min of meer een beetje ontstaan op het conservatorium van Amsterdam. Dat is toch ook wel een kraamkamer van eh, verschillende bands. En eh, deze band is toch wel heel bijzonder, want er zitten allerlei stijlen in.